Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Oekraïne en de Verenigde Staten zijn het eens geworden over exploitatie van Oekraïnse grondstoffen. Dat meldt de Britse krant The Financial Times. In de overeenkomst zou staan dat Oekraïne en de VS samen grondstoffen gaan winnen als olie en gas, maar ook zeldzame mineralen. De VS wilde 500 miljard dollar aan Oekraïnse grondstoffen hebben, maar zou die eis hebben laten vallen. Volgens president Trump komt president Zelensky vrijdag naar Washington om de overeenkomst te tekenen. In Maastricht zijn tientallen inwoners van een woonzorgcentrum geëvacueerd. Door een waterlekkage moeten ze de nacht doorbrengen in hotels of op andere verpleeglocaties. Door de lekkage stroomde water in meerdere woonruimtes binnen. De stroom werd afgesloten en bewoners moesten het pand verlaten. Het is niet duidelijk hoe het lek kon ontstaan. De titel Dichter des Vaderlands wordt aangepast. De nieuwe titel is Dichter der Nederlanden. Ook andere titels worden aangepast, zoals De Denker en de Fotograaf des Vaderlands. Dat is bekendgemaakt door de kunstenaars die een titel des Vaderlands dragen. Ze vinden de term ouderwets, zeggen ze in NRC. Met de nieuwe term wordt er geen onderscheid gemaakt tussen vaderland en moederland. En dat past volgens hen beter bij deze tijd. De berberapen die gistermiddag uit de apenhul in Apeldoorn waren ontsnapt... zijn weer terug in de dierentuin. Ze zaten met z'n drieën in een boom in de buurt van de apenhul. Ze zijn verdoofd en daarna weer naar de dierentuin gebracht. De apen van zo'n 60 centimeter groot zijn niet gevaarlijk, zegt het park. De apen lopen normaal gesproken los tussen de bezoekers. Het is nog niet duidelijk hoe ze konden ontsnappen.